uur. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog 5 minuten in de file... voor knooppunt Badhoevedorp en dat komt door een pechgeval.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 Then I say I love you. Foul a situation. Hey girl, I thought we were the me, but it seems you don't care. I can enough to know. I can never love you. Who broke my heart? You did, you did.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 Mm-hmm. Marry her in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. Now. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, every day, every night, yeah. I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot down got shot. lo confieso antes de que sea muy tarde.